uur. Dijkers met het NOS Journaal. Peru gaat Joran van der Sloot tijdelijk uitleveren aan de Verenigde Staten. In Peru zit de Nederlander een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephanie Flores. In de VS wordt hij verdacht van afpersing en fraude... in verband met de zaak rond de verdwijning van Natalie Holloway. Van der Sloot zou 25.000 dollar hebben aangenomen van de familie van Holloway. In ruil zou hij hen naar het lichaam van de studenten leiden. Volgens de Amerikaanse aanklagers gebruikte Van der Sloot het geld vervolgens om fraude te plegen. Bij een Israëlische luchtaanval is opnieuw een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad gedood. Hij zou volgens Israël een belangrijke rol hebben gespeeld bij de productie van raketten. Sinds vorige week vinden er over en weer aanvallen plaats nadat een Palestijnse hongerstaker stierf. Het zijn de zwaarste aanvallen in de afgelopen negen maanden. De schade door extreem weer is vorig jaar flink gestegen. Verzekeraars keerden een recordbedrag uit van 886 miljoen euro. Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. De verzekeraars waarschuwen dat dat de samenleving steeds meer geld gaat kosten. Voorzorgsmaatregelen maatregelen zouden de schade wel kunnen beperken. Flitsbezorgers mogen zich in Amsterdam niet langer meer vestigen in woonwijken. De zogenoemde dark stores zorgen voor veel overlast voor omwonenden. De gemeente Amsterdam heeft daarom besloten dat de distributiecentra alleen nog maar op bedrijventerreinen mogen komen. Flitsbezorgers vinden de nieuwe regel oneerlijk. Het weer verspreidt een bui bij een graad of 10. Vanochtend is het grijs. Ook dan blijft het niet overal droog. Vooral in de middag valt er veel regen, in het midden en zuiden wordt dan 14 tot lokaal 18 graden.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 Het leek me duister for nothing You've been acting pretty restless close to me, girl. If I can humble me, the chorus lifts me up into you. far you don't mean it oh, yeah. You know you got me in the palm of your hand But I love those your body go as you listen.